1 uur. 1 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wil af van demonstraties bij Sinterklaas intochten. Op Facebook vraagt hij iedereen zijn gezond verstand te gebruiken. Mochten mensen toch van plan zijn te gaan demonstreren... dan wil Dijkhoff dat burgemeesters dat niet toestaan in de periode van de intocht tot aan het Sinterklaasfeest. GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt dat geen oplossing. Als je nu het recht op demonstreren ter discussie stelt... beloon je geweld, racisme en intimidatie, reageert hij op Twitter. Ministra-journalist John van de Heuvel mag voorlopig niet fysiek aanwezig zijn... bij de uitzendingen van RTO Boulevard vanaf het Leidseplein in Amsterdam. Burgemeester Halsema, justitie en politie vinden dat een te groot risico voor de veiligheid. Van den Heuvel wordt al enige tijd bedreigd. In december werd bekend dat er vanuit motorclub No Surrender... geld op zijn hoofd zou zijn gezet. Of de bedreigingen zijn toegenomen is niet bekendgemaakt. Van den Heuvel zelf is teleurgesteld en hoopt dat de maatregel van korte duur is. Nederland moet het akkoord van Marrakesh ondertekenen. Volgens eurocommissaris Timmermans zit aan de afspraak die de VN wil maken over het migratieprobleem geen enkele verplichting vast. Het VN-migratiepact is omstreden omdat er bij sommige politieke partijen twijfel bestaat over het bindende karakter ervan. De verklaring heeft als uitgangspunt dat migratie van alle tijden is en zal zijn... en dat geen enkel land in zijn eentje migratieproblemen kan oplossen... en dat internationale samenwerking nodig is. Verschillende landen hebben zich al teruggetrokken uit het VN-akkoord. De koers van de bitcoin is vandaag even onder de 5000 dollar gedoken. Dat is de laagste stand sinds oktober vorig jaar. Inmiddels is de koers weer wat gestegen. De virtuele munt is al wat langer onstabiel. De oorzaak daarvan is onduidelijk.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 some fun.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 Cause I feel so high, I'm reaching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 美。 van Zandvoort, op 106.9 FM.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 9.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 one, but you stay so